naar de kroeg, het restaurant of een festival. De minister wil dat er eerst meer onderzoek komt. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met een motie die vandaag in de Tweede Kamer wordt ingediend, vertelt onze politiek verslaggever. Van de SGP, eh, samen met eh, Kamerlid Pieter Omzicht, om eh, die hele wet in te trekken. En die motie zou zomaar een meerderheid kunnen halen, want we weten dat de ChristenUnie tegen deze wet is. En mogelijk zou ook de PvdA instemmen. En met de PvdA erbij zou er een meerderheid zijn om deze wet dus van tafel te houden. Veel partijen zien het 2G-systeem niet zitten. Ze vinden het discriminerend. Er is voor miljoenen schade na de storm van gisteren. Storm Corrie sloopte voor 10 miljoen, hebben verzekeraars berekend. Al viel het op zich mee, zeggen ze, want mensen waren goed voorbereid. Als ik dat afzet tegen bijvoorbeeld uh, ehm, Kiara, die we hebben gehad eh, in 2020, dat was 80 miljoen. Ja, het blijven natuurlijk eh, miljoenen euro's, in dat opzicht veel geld. Maar voor verzekeraars in zijn totaliteit eh, valt dit reuze mee. Vooral langs de kust was er veel schade. Henk Vrezer stopt na dit seizoen als trainer van Sparta. Vier jaar geleden begon hij bij de Rotterdamse club. Sparta staat nu 16e, twee punten voor op hekkersluiter Pek Zwolle. Vrezer is ook nog assistentcoach van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. En goed nieuws voor Finn van 20 uit Alkmaar. Hij zit in een rolstoel en afgelopen oktober waaide er een boom op de speciale aangepaste rolstoelbus van zijn familie. Dat was een ramp, want door zijn beperking kan Finn niet in een gewone auto vervoerd worden. Zijn familie heeft niet veel geld, maar dankzij een inzamelingsactie hebben ze nu een nieuwe supermoderne bus. Een nieuwe achteruitrijcamera en een tomtom hebben we nu. Ja, superveel mensen hebben gedoneerd, zegt Vin tegen NH Nieuws. Ja, meer dan duizend mensen. Dat doet me goed. Dat doet me ook heel emotioneel. Dus bedankt, lieve kijkers. Het weer, het is bewolkt, regen, motregen. Maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. In het noordwesten nog wat zon en dan gaat of 9.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 En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie.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 You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh.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 Het systeem waarbij alleen gevaccineerden of recent van corona herstelden... binnen mogen bij evenementen en bepaalde horecazaken. Volgens zorgminister Kuipers is eerst meer onderzoek nodig. Amnesty International beschuldigt Israël van apartheid... bij de behandeling van Palestijnen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden Palestijnen in het land systematisch onderdrukt... Israël reageert fel en noemt het rapport antisemitisch. Storm Corrie heeft gisteren voor zeker 10 miljoen euro schade aangericht... maar het is een eerste berekening, zeggen de verzekeraars. Het echte schadebedrag wordt pas later duidelijk. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen droog...